In werkelijkheid heette ze Elisabeth Maria Lampe Soutberg. Ze wordt gezien als de uitvinder en de grootmeester van het portretterend interview. Wiebe begon in de jaren 30 bij het Haarlems Dagblad, maar ze werd landelijk bekend door haar werk bij Voervrij Nederland. Daar begon ze kort na de Tweede Wereldoorlog. Ze schreef er onder meer, voor, eh, schreef onder meer enkele decennia lang de rubriek Zomaar wat vrouwelijkheid. Vanaf de jaren 50 verschenen er bovendien meer dan 10 bundels met portretten en interviews van haar hand. Bibeb is 95 jaar geworden. De Israëlische regering heeft eenmalig in Berlijn vergaderd met het Duitse kabinet. Met de unieke bijeenkomst wilden ze aangeven dat de betrekkingen sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo goed zijn geweest. Het belangrijkste onderwerp van gesprek was Iran. Bondskanselier Merkel en premier Netanyahu eisen van Iran dat het zich op nucleair gebied houdt aan de internationale afspraken. Zo niet dan volgen er sancties, waarschuwde Merkel en Netanyahu. De Israëlische premier zegt dat Iran kernwapens ontwikkelt die Israël kunnen bereiken. Voor de ontmoeting bezochten alle ministers het Holocaustmonument in Berlijn. Op Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties is tot nu toe 6,5 miljoen euro binnengekomen voor Haiti. De Nederlandse regering heeft aangekondigd dat het bedrag op Giro 555 wordt verdubbeld. Daardoor is de tussenstand nu 13 miljoen euro. Inmiddels worden op alle zenders spotjes uitgezonden met bekende Nederlanders die oproepen om geld te storten. Morgenavond om 7 uur kan er gebeld of gechat worden met de SAO. Verschillende directeuren en medewerkers van hulporganisaties beantwoorden dan een uur lang vragen van het publiek over de hulpactie voor Haiti. Het weer bewolkt, het is mistig en af en toe valt er regen of motregen. Later vanavond of vannacht wordt het droog en is het een graad of twee. Morgen blijft het grijs, staat er weinig wind en valt er soms wat motregen bij 3 tot 6 graden.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 I got the tools, I knew your shoes are lying.